verzameld. En daarnaast mag afgetapte informatie alleen met buiten als die geheime dienst werkt volgens de Nederlandse democratische normen. Mogelijk wordt ook de bewaartermijn van drie jaar voor verzamelde, maar nog niet beoordeelde data ingekort. De Catalaanse separatistenleider Puigdemont komt in Duitsland op borgtocht vrij. In afwachting van het besluit over zijn overlevering aan Spanje. De borg is vastgesteld op 75.000 euro. Volgens de rechtbank kan de oud-regio-president worden overgeleverd aan Spanje... als dat land hem alleen aanklaagt voor corruptie en niet voor rebellie... zoals de Spanjaarden graag zouden willen. Het weer. Vanavond opklaringen en vannacht kan het even gaan vriezen. Morgen is het vrij zonnig. Er zijn wel wat stapelwolken en het wordt 12 tot 16 graden. In het weekend wordt het nog warmer, plaatselijk 19 of 20 graden.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 Een uniek programma omdat wij een muzikale rondreis maken. Elke week weer van, eh, over de hele wereld. Ja, en ene keer is het wat verder dan de andere keer. Um, twee nieuwe werkjes in dit eh, programma. Ja, de eerste is van eh, Vicente Avella. Het album heet eh, Rising. Een heel, heel fraai album. Ehm, je kan er meer over terugvinden op de website van peacefulradio.info. En daar vind je de links en, enzovoorts, enzovoorts. Goed, ik zou zeggen, ga er lekker voor zitten.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 De regeringspartijen passen de wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten aan... na de negatieve referendumuitslag van 21 maart. Gegevens worden minder willekeurig en meer gericht op bepaalde personen verzameld. Daarnaast mag afgetapte informatie alleen met buitenlandse veiligheidsdiensten worden gedeeld... als die volgens de Nederlandse democratische normen werken. De voorstanders van een referendum over de donorwet hebben hun eerste succes binnen. Er zijn binnen de wettelijke termijn 10.000 handtekeningen verzameld. De volgende stap is het binnenhalen van 300.000 handtekeningen binnen zes weken na 3 mei. Mogelijk wordt deze actie doorkruist als de Eerste Kamer het raadgevend referendum afschaft... De Senaat beslist daar waarschijnlijk in juni over. Staatssecretaris Blokhuis wil dat alle speciale rookruimten in de horeca binnen twee jaar worden gesloten. Haagse bronnen melden dat aan de NOS. Blokhuis reageert in mei op een gerechtelijke uitspraak van februari... waarin speciale rookruimten onwettig werden verklaard. Veel horecaondernemers hadden juist flink geïnvesteerd in een speciale rookruimte. Zij krijgen door Blokhuis voorstel